Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is de afgelopen uren nog spannender geworden tussen Oekraïne en Rusland. Die landen liggen al tijden overhoop over gebieden in het oosten van Oekraïne. Gisteravond zei de Russische president Poetin dat die regio's wat hem betreft onafhankelijk zijn... en dat Rusland er troepen naartoe stuurt. Volgens hem is dat om de bevolking te beschermen. Het lijkt erop dat de eerste tanks vannacht al de grens over zijn gereden. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Ja, eigenlijk weten we niet zoveel wat daar gebeurt. Hè? Want eh, eh, onafhankelijke buitenlandse eh, journalisten, internationale journalisten zijn er niet. er wordt vooral verslag gedaan door Russische journalisten. En journalisten die al heel lang in het separatistengebied waren en loyaal zijn aan de separatisten. Er zijn beelden van mensen die de Russische tanks met open armen ontvangen. Maar er zijn vooral ook zorgen hebben acht jaar lang in een staat van oorlog gewoond. Ehm, de afgelopen jaren was het eh, eigenlijk sinds 2015 relatief eh, rustig. En ik denk dat de vrees groot is dat aan die rust nu een einde komt. En dat dat betekent nieuwe bombardementen, nieuw geweld en nieuwe doden. Internationaal is er felle kritiek op de acties van Rusland. Amerika en de EU hebben al gezegd dat ze met economische straffen komen. Volgens NRC was Mark Overmars niet de eerste Ajaxiet die is beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Eerder al zou een vrouw hebben geklaagd over Winston Bogarde. Hij zou haar zo erg hebben lastiggevallen dat ze getraumatiseerd raakte en naar een psychiater moest. Volgens Ajax was het een privé kwestie een deel van de Olympische medaillewinnaars is gisteren aangekomen in Nederland. In Hoogkarspel in Noord-Holland, waar Irene Schouten woont, de schaatser, hangen de vlaggen uit. Buren ontvangen haar met open armen. Gisteravond hoorde ik van mijn dochter van eh, morgen gaan ze de vlag uitdoen allemaal. Doen wij ook mee? Ja, natuurlijk doen we mee het hele dorp en ook eh, de dorpen eromheen eh, merk je gewoon dat iedereen super trots is. En nu zei de gemeente, nou hang allemaal je vlag uit, want ze komt thuis. Nou, dat doen wij natuurlijk aan mee. En ze is ook zo lekker nuchter en eh, ja, het is een, een topmeid. Schouten haalde drie gouden en één bronzen medaille op de Spelen. Het weer nog vanochtend best veel zon. Later trekt het wel dicht en kan het op sommige plekken ook gaan regenen. Het wordt vandaag een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Best wel wat vertraging op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp. Bij knopende Hoek staat namelijk een vrachtwagen met pech en daardoor is één rijstrook dicht. De vrachtwagen moet worden weggesleept en volgens Rijkswaterstaat duurt dat tot ongeveer half negen. Op dit moment heb je daar ruim een half uur vertraging.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 Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 FM. out of my life and into Maybe, baby, I'm just losing my this is trouble, but it feels right. on the edge of heaven and hell a battle cannot fight. I'm a fool, but they all think I'm blind. I'd rather be a fool than leave myself behind. to explain myself to you Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Russische president Poetin is begonnen met wat hij noemt een vredesmissie. Militaire voertuigen zijn het oosten van Oekraïne binnengegaan. Dat gebeurde nadat Poetin de onafhankelijkheid had erkend van Donetsk en Lugansk. D66 wil geen tweede kaagbaan bij Schiphol. In plaats daarvan moet er ruimte komen voor bijvoorbeeld woningbouw. Grond voor de Tweede Kaagbaan werd al in 2009 gereserveerd. D66 betwijfelt of het er ooit van komt vanwege de problemen met natuur, klimaat en geluidsoverlast.